Vijf uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Florida is de politiechef ontslagen... die verantwoordelijk was voor het optreden van het korps in de zaak Trevin Martin. De zaak zorgde voor veel ophef in de VS... omdat de politie eerst de verdachte die de zwarte tiener doodschoot niet wilde oppakken. Trevin Martin werd doodgeschoten door een burgerwacht... omdat hij zich verdacht zou hebben gedragen. Volgens vele Amerikanen was het moord met een racistisch motief. De burgerwacht werd uiteindelijk toch aangehouden en eh, voorgeleid wegens doodslag. Een van de managers bij tankopslagbedrijf Otfiel in Rotterdam heeft per direct zijn functie neergelegd. Volgens het bedrijf neemt manager Van de Zanden hiermee de verantwoordelijkheid voor het ontbreken van de benodigde vergunningen voor lopende projecten. Otfiel Terminals Rotterdam kwam dit jaar diverse keren in het nieuws door ongelukken en overtredingen van de milieuwetgeving. Er bleken geregeld gevaarlijke vloeistoffen te zijn weggelegd, weggelekt... zoals stookolie, benzine en fosforzuur, zonder dat dat was gemeld. Verder heeft het bedrijf dwangsommen opgelegd gekregen... wegens gebrekkig onderhoud, gevaarlijke situaties voor het personeel... en tekortkomingen aan de brandplusinstallaties. De Pakistanse president Zardari heeft de minister van Textiel... Shah Shahabuddin voorgedragen als nieuwe premier. Dat meldden Pakistanse media. Deze week verklaarde het Pakistanse Hooggerechtshof premier Gilani ongeschikt. Deze Gilani was veroordeeld voor minachting van het hof. En iemand die is veroordeeld kan in Pakistan geen openbaar ambt uitoefenen. Vannacht droeg president Zardari Shayabuddin voor. Morgen stemt het parlement over de benoeming. Shayabuddins partij, de Pakistanse Volkspartij, heeft een ruime meerderheid in het parlement. Het weer, vannacht droog, overdag wordt het 22 tot 25 graden. S'avonds volgt vanuit het zuiden buien, mogelijk met zware windstoten en onweer.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 One day I'll get fat and sit in my chair, lying. my brain. Light in the morning sun. The rain in Spain falls mainly on the plain. Light in the morning sun. Oh, shaking my tail like the panthers at night. Light in the morning sun. Growling at dogs just to give them a fright. Light in the morning sun. I could be king and sing like a fat sofa. What is worth from the planet Earth? in an opera house, but I'm alive. in the Morning Sun. Goedemorgen allemaal, welkom bij Radio 1, welkom bij de VARA. Will and the People, die eh, kon je beluisteren met dat Flying in the Morning Sun. Het laatste uur van de nacht klinkt anders, waarin ook deze keer weer een uh, eh, prijsvraag. Ik heb namelijk eh, de beschikking over de jongste cd het jongste album van Luca Bloem. Over Luca Bloem krijg je dadelijk een vraag gesteld. En als je het antwoord weet, dan mag je dat uh, naar de Nacht Klinkt Anders. En dan maak je kans op het winnen van die fraaie cd van Luca Bloem. Verder nog aandacht voor eh, drie Franse platen, drie chansons die je te horen krijgt. En er is ook nog eh, ruimte voor een eigen opname zo her en der, voordat het zes uur is. Will and the People dus met Lying in the Morning Sun. Het is de kortste nacht die we gehad hebben. Het begint alweer, uh, of het is al dag. <laughs> De zon begint op te komen. In Ameland op dit moment. over tien minuten dan komt de zon pas op in Vaals. Dat verschil is er inderdaad. Tonight. naam van de zangeres eh, Lennart. Nee, niet Lennart Hanna Cohen. En het is precies één minuut geleden dat in eh, Ameland de zon opkwam. Vaals moeten ze nog even wachten. Daar gebeurt het namelijk om eh, acht minuten voor half zes. Ja, dat soort verschillen zijn er. En dat heb je ook in de avonturen. Dan is het langer licht op uh, de Waddeneilanden. Tien over tien gaat daar de zon onder. En in Vaals zijn ze even iets eerder met het onder laten gaan van de zon. Namelijk om zeven minuten voor tien. Dat zijn pas verschillen. Nou, dat is toch een eh, half uurtje, twintig minuten, een half uurtje langer ligt dat op de eilanden in deze zomerse dagen. De kortste dag en de langste nacht die hebben we voor de boeg. Dus ik zou zo zeggen, geniet er maar van. Zojuist hoorde je Hannah Cohendus met dat Sunrise. En dat is geen familie van Lennart. Die binnenkort naar eh, de Benelux komt voor een aantal optredens. I said, father, change my name. The one I'm using now, it's covered up with fear and filth and cowardice and shame. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover. as a kind of trial. You can use it for a weapon or to make some woman smile. face that's fair this time. I want a spirit that is calm. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. I never turned aside, he said. I never walked away. It was you who built the temple, it was you who covered up my face. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back spirit of this song, may it rise up pure and free. May it be a shield for you, a shield against the enemy. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come jonge Leonard Cohen uit 1976 van zijn album New Skin for the Old Ceremony. Lover, lover, lover. En binnenkort gaat hij een aantal concerten geven in de Lux. Maar liefst een viertal op het Sint-Pietersplein in Gent. En dan, eh, dat is namelijk eh, van 12 augustus tot 18 eh, augustus. Vijf concerten zijn het zelfs. En die zijn nagenoeg allemaal uitverkocht. Maar er zijn ook twee concerten in Amsterdam. En dat zal plaatsvinden op dinsdag 21 augustus en woensdag 22 augustus. Gaan we zien nu het nog kan. Hij is ook inmiddels al 77 jaar oud, Leonard Cohen. En dit zal hij misschien ook wel zingen, Lover, Lover, Lover. Chris Berry, die was afgelopen zaterdag, vorige week... Eh, bijna alweer een week geleden, te gast in de Radio 1 Sportzomer. Daar hebben we op zaterdagmiddag een Nederlands artiest die live komt zingen. Chris Berry was daar live aanwezig en ze zong haar succes Love Trip. trees and the birds and the bees. You can see it, it's clear, love is in the air and the breeze. Today's gonna shine like never before, and there's something about the way you look at me. I feel every heartbeat and I start to sigh. You got me precisely when you caught my eye. It's almost as if you and I are walking on a love trip. There's a something about the air, I feel the temperature rising. My body's dancing, but the heat's romancing on me. afgelopen zaterdag klonk in de Radio 1 Sportzomer. Je hoorde haar met uh, Laughter, We dat je in een ander arrangement... met eh, drums en zo kan tegenkomen op de album Marbles. En komende zaterdag in dat programma de Radio 1 Sportzomer... het optreden van Agda en de Munnik. Vanaf 1 uur, dan zullen ze elk uur een eh, liedje zingen. De hele middag lang zijn ze te gast bij de Radio 1 Sportzomer. Van Willie Nelson, daar liet ik vorige week The Scientist van horen. En het jongste album van Willie Nelson, dat kon je winnen, het album Heroes. En de vraag die ik stelde, The Scientist, wat ik toen liet horen... van wie is het origineel? Annemarie Moerman. Een van de velen die het goede antwoord wist, want uh, The Scientist... dat is origineel van uh, Coldplay. CD die is onderweg naar Annemarie Moerman... en die woont in uh, Burghaamstede op het voormalige eiland schouwen smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look them in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I die. Now you won't see no sad and teary eye. When I get my wings and it's my time to fly. Call my friends and tell them there's a party, come on by. Now just roll me up and smoke me when I die. Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look them in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I die. tell more jokes and dance and stuff. Just keep the music playing, that'll be a good goodbye. Roll me up and smoke me when I die. Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look them in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I die. dress me up and point me toward the sky and roll me up and smoke me when I die. Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look on in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I die. Just roll me up and smoke me when I die. Willie Nelson en je hoorde dan een track van het jongste album van hem, Heroes, Roll Me Up, en die werd bijgestaan. Het is een bijzondere combinatie door Chris Christofferson, James Johnson en Snoop Dogg. Roll Me Up dus van eh, Willie Nelson. De nieuwe prijsvraag. Je kan de nieuwe cd winnen van eh, Luca Bloem. De titel van het album is This New Morning. En ik wil van je weten, waar komt hij oorspronkelijk vandaan? Luca Bloem. Hm. Hou hem even in de gaten, want eh, hij komt ook optreden hier op Radio 1... namelijk op eh, de 22e. Morgenavond zal dat zijn. Dan is hij de muzikale gast in Met het oog op morgen. En een dag later dan treedt hij op in Paradiso. Maar als je het album wil winnen van Luca Bloem, This New Morning. Dan wil ik van je weten, waar komt die oorspronkelijk vandaan, Luca Bloem? I know a man whose religion is just to give. It's how he learns to live. Walking with the poor. He's on solid ground, for sure. heart's mine, won't you shine? Heart's mine, won't you shine? Heart's mine, won't you shine? It's your time. Heart's mine. of ambition. Doing a deal was his only goal. He woke up one day and gave it all away for his heart and soul. Yeah. I know a man who's made mistakes, whose heart breaks, who can be alone. Black dog creeps, he digs deep and just soldiers on. Yeah mine, won't you shine? Your heart's mine, won't you shine? Heart's mine, won't you shine? time once told me, give a little thanks to all your enemies. They teach me how to let go, to be free, how to find the better side of me, how to let go, how to be free, how to find the better side of me. Heart of mine, won't you shine? This New Morning. En This New Morning, dat is de titel van het jongste album van Luca Bloem. Ik heb uh, nou twee exemplaren. Een heel gaaf exemplaar en een eh, eentje wat minder gaaf uitziet. Dat is een soort troostprijs. Dus ik heb eh, er twee weg te geven in ieder geval. je kan het antwoord sturen op de vraag... waar komt Luca Bloem oorspronkelijk vandaan? Dat kan je sturen naar de mailbox van De Nacht Ging Anders. En daar kan je weer komen via de VARA-website. Dus ga er maar lekker opzoeken. En ga ik zoeken naar het antwoord van eh, waar Luca Bloem oorspronkelijk vandaan komt. Ik uh, zei je al, hij gaat eh, binnenkort een aantal optredens geven. Die optredens die zullen plaatsvinden in Paradiso. En later in de herfst dan, zullen er meer optredens in den landen volgen. En daar kom ik dan na de grote vakantie nog wel eens een keer op terug. In ieder geval vergeet niet te luisteren morgenavond naar Met het Oog op Morgen. Want daar zal Luca Bloem ook akoestisch aanwezig zijn. En dan zullen we volgende week in de nacht klinkt anders daar ook nog een keer het een en ander van herhalen. Luca Bloem dus. Nu zijn we toegekomen om vier minuten voor half zes. Het is nu ook eh, dag geworden in Vaals. <laughs> zijn we toegekomen aan de drie chansons... die je zo gebruikelijk rond deze tijd mag verwachten. Je krijgt een hele actuele plaat te horen van de uit Wallonië afkomstige Benjamin Schoofs. Uit de jaren 60, Frans Gall met L'Amérique. En eh, van begin deze eeuw Marc Lavan, Passant les nuages. L'humeur qui m'accable, me torture de la sorte et passe les nuages, ne demeure que le ciel. Et cette larme sur mon visage est éternelle, passe les nuages, les voix qui refluent. Et cette larme comme ton image ne me quittera plus. Mais ne dure qu'une saison. Je le savais, bien sûr. Mais le coup fait trop mal, comme un pauvre animal. Je lèche mes blessures et passe les nuages. Le dicton, je le connais Ah, que je voudrais prendre l'avion pour la l'Amérique. Ah, que j'aimerais connaître à mon tour. depuis 17 ans d'Amérique. J'irai voir le Texas et le Colorado, sans parler du Kansas et de San Francisco. Au centième étage du plus haut du gratte ciel pousser les nuages pour toucher le soleil. le en l'air. L'Amérique, lécher les vitrines des grands magasins. L'Amérique, acheter des jeans et des mocassins. L'Amérique, goûter à la cuisine du garçon du drugstore qui vend la spirit. Courir un rodéo et musique en tête, marcher sous les rameaux. J'ai vu tous les films et j'ai tous les disques d'Amérique. Mais ça ne suffit pas, il faut que je voie l'Amérique. Et comme ce sera trop grand pour mes yeux. le concert, je ne vois pas des happy few. Beaucoup de riches héritières, je ne vois pas briller les bijoux. Depuis que j'ai mes yeux ouverts, je ne vois que vous. van Benjamin Schoofs en Genevieve Vous. En daarvoor hoorde je Frans Gal, uit de jaren 60. En Marc Lavoine die zong Passant les nuages. De drie chansons bij de Nacht ging anders hier bij de Varen op Radio 1. Het is eh, vandaag precies 64 jaar geleden dat de LP werd geïntroduceerd. Nou zijn er met betrekking tot die datum wat eh, verschillende dossiers. De een heeft het over 21 eh, juni, de ander over 18 juni. Maar feit is wel dat eh, de presentatie van de allereerste langspeelplaten... plaatsvond in het Waldorf Astoria Hotel. De ontwikkeling begon eh, iets eerder, namelijk in 1941 in de laboratoria van eh, Columbia Records, het eh, tegenwoordige Sony. En de bedoeling was om een plaat te ontwikkelen, een vinylplaat die een speelkant had van ongeveer 20 minuten. Uiteindelijk kwamen er twee schijven uit tevoorschijn. een van 30 centimeter doorsnee en één van... 10, of, eh, nou, 10, 10 inch doorsnee. Dat is dan 25 eh, centimeter doorsnee. Wat stond er op die LP? Nou, op die grote LP van 30 centimeter doorsnee... stond een, uh, een convioolconcert van uh, Mendelssohn... uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van New York... onder leiding van Bruno Walter. En op die 25 centimeter LP... daar stond een een set die in eerste instantie op 78 toeren was uitgebracht. 75, uh, eh, nee niet 75, het waren een eh, vijftal 78 toerenplaten, een set onder de titel The Voice of Frank Sinatra. En nu waren al die tien songs samengevat op één kleine LP. refrain. And I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew. And I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea. Cast a spell over me. Still I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that it never can be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise. Like a summer with a thousand Julys, you intoxicate my soul with your eyes. Though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. You go. hele oude was dat van eh, Frank Sinatra. Opgenomen in 1946 en in 1948 op LP verschenen. De allereerste LP die destijds gemaakt werd en geperst werd bij... Eh, eh, CBS Records, want die hebben uiteindelijk de LP ontwikkeld. En de LP is weer een nieuw leven begonnen. <laughs> Zo is het ook nog eens een keer. tegenwoordig kan je een LP kopen, krijg je de cd erbij cadeau... waar hetzelfde repertoire op staat. Frank Sinatra dus met You Go To My Head. Wie zijn er verder eh, verjaardag vandaag? Uit 1932, toen is hij geboren. Lalo Schifrin, bekend geworden als eh, componist, dirigent... en vooral als componist van eh, bekende films. Carlo Schifrin en zijn orkest. En de dirigent-componist die wordt vandaag 80 eh, jaar. Je hoorde het thema van eh, Mission Impossible. Vandaag wordt hij 68 jaar. Onderhand ook een levende legende. Ray Davis van de Kinks. Het wonderkind zijn over een eh, Wonderboy. Ja, mag je Ray Davis wel noemen een wonderkind... want hij heeft eh, vrije melodieën gecomponeerd. 68 eh, jaar wordt hij, Ray Davis en Jordan dus met, uit de jaren 60... met zijn band The Kings in Wonderboy. De televisie- en radiotips voor eh, het komend weekend. Eh, wat ik al eerder vermeldde deze nacht... is dat de volgende week zaterdag in België Rock Werchter plaatsvindt. En in aanloop daarvan kan je zaterdagmiddag tussen 4 en 6 kijken... naar een terugblik op uh, eh, Rock Werchter. Een terugblik naar vorig jaar. Waarschijnlijk kan je dit dan ook zien. En nu kan je het horen. Het optreden van Elbow met Lippy Kids op Rock Werchter. being strong. But the cigarette Senate was everything then. thoughts in me and strong. No. de mannen van de Elbow, zoals ze vorig jaar klonken op Rockwerchter. En een eh, samenvatting van Rockwerchter vorig jaar kan je zaterdagmiddag om 4 uur op Canvas zien tussen 4 en 6. Zaterdagavond op Nederland 3 een documentaire over Pearl Jam. Maar liefst twee uur lang. Alle aandacht voor deze band in een fraaie muziekdocumentaire. Een succes van... Eh, Twee jaar geleden, dik twee jaar geleden. Hier zijn ze nog eens een keer met Just Breathe, Pearl Jam. Yes, I understand that every life must end. Uh -huh. As we sit alone, I know someday we must go Uh -huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. was never gonna let me win. Oh, oh. Under everything, just another human being. Oh, yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me. as I look upon your face. Oh, oh. Everything you gave and nothing you would take. Oh, nothing you would take. come clean. Just Breathe, je hoorde Pearl Jam. En zoals ik al zei, je kan ze zaterdagavond uitgebreid zien... in een documentaire, een twee, uur durende documentaire op Nederland 3. Wat is er verder nog op de televisie? Zondagmiddag van 5 tot 6 een verslag van de NTR van het eh, Mondial Festival... dat afgelopen weekend in Tilburg plaatsvindt. En zondagavond zijn trouwens in deze voetbalperiode... veel Nederlandse films op Nederland 3. En zondagavond vestig ik de aandacht op het eh, document Leef... geregisseerd door Willem van der Zonde. Bakhuizen... met in de hoofdrol Monique Hendricks. Dan nog een radiotip. Aanstaande zaterdag bij Radio 2. Dolph Jansen die twee uur lang praat in Zomerspijkers met Ilse de Lange. trees will fall again. The wind comes crawling in. The rain with all its sin captures me again. The words that threw my way filled my soul with pain. My anger into space almost found its way again. Questions to embrace, feelings that you face in this holy land desert made of quicksand, streets that lead you there, places of your fear. Some force pulls you in the shadow world. de Lange dus met de Great Cape En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 uitgebreid te horen op Radio 2. In samenspraak met Dolph Jansen. Haar muziekkeurs komt dan voorbij. Dit was de Nacht Klinkt Anders hier bij de Varen op Radio 1. Straks vanaf 10 uur de Radio 1 Sportzomer. Te beginnen met Thijs van der Brink en Willemijn Vijnhoven. En die ontvangen onder andere Johnny Hogeland... met de bekendmaking van de Vacances Soleil ploeg die in de Tour de France gaat rijden. Maar zover is het nog niet. Eerst van 6 tot 10 het Radio 1 Journaal met Lara Renze en Marcel Oosten. Mijn naam is Roel Koenen tot volgende week voor een nieuwe aflevering van De Nacht Neemt Anders. En een mooie donderdag verder. De groetjes.